Vijf uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De schadevergoeding die chemiebedrijf Monsanto moet betalen... aan een terminaalzieke Amerikaan... is verlaagd van 287 naar 78 miljoen dollar. De oudschoolconciërge werd ziek van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup... waar de omstreden stof glyfosaat in zit. Een jury in San Francisco bepaalde eerder dat Monsanto verantwoordelijk is. De rechter bekrachtigt dat vonnis, maar heeft de toegekende schadevergoeding flink verlaagd. Tegen Monsanto, dat inmiddels is opgegaan in moederbedrijf Bayer... lopen nog honderden andere aanklachten over Roundup. Turkse rechercheurs doorzoeken volgens nieuwszender CNN Turk vandaag alsnog een auto van het Saoedische consulaat in Istanbul. Ook al heeft het consulaat dat verboden. De wagen werd in een parkeergarage gevonden, 15 kilometer van de plek waar de Saoedische journalist Khashoggi is vermoord. De Turken zijn bezig met een onderzoek naar wat er precies met hem is gebeurd. De politie verwacht nog 20 tot 30 NAC-supporters op te pakken... voor de redden na de wedstrijd tegen Willem II afgelopen weekend. Dat zei een politiechef in tv-programma Pauw. Tot nu toe zijn er vijf hooligans opgepakt voor het geweld tegen de politie. Burgemeester De Pla van Breda wil de railschoppers ook een gebiedsverbod rond het stadion van NAC opleggen. In een pas geopend Bijbelmuseum in Washington blijkt bijna een derde van de collectie Dode Zeerollen hoogstwaarschijnlijk nep. Duitse wetenschappers gebruikten moderne technieken... om de eeuwenoude religieuze documenten te onderzoeken. Vijf van de zestien rollen zijn waarschijnlijk niet echt. Het museum heeft ze uit de collectie gehaald... maar laat ze nog wel verder onderzoeken. Bij de grote opening van het museum in Washington, een jaar geleden... stelden bijbelkenners al vraagtekens bij de echtheid van de collectie. Het weer op de meeste plekken is het bewolkt. Er steekt een stevige noordwestenwind op. In het noordoosten is er kans op wat regen en het wordt vandaag zo'n 14 graden.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 Tropiezo con la your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me.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 Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch Jungs gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl don't want Everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh, yeah. You know, I fool around. Oh, yeah. <laughs> Playing the field. That's when I found that your love was real. sweet loving.